Marion Koekoek met het NOS Journaal. De laatste pogingen optie van Troy Davis in de Amerikaanse staat Georgia uit te stellen hebben geen succes gehad. Het Hoge Rechtshof in Georgia en het Federale Hof in Washington hebben de terechtstelling niet opgeschort. Davis is veroordeeld voor de moord op een agent in 1989. Op het moment dat de gevangenis de terechtstelling wilde uitvoeren, werd de procedure enkele uren stilgelegd in afwachting van de beslissing van het Hoge Rechtshof. Over de schuld van Davis zijn veel twijfels. Hij ontkent zelf dat hij de agent heeft vermoord. Ook hebben verschillende getuigen hun verklaring tegen hem ingetrokken. Ze zeggen dat ze een vals getuigenis aflegden onder druk van de politie. De Amerikaanse kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft de kredietwaardigheid van zeven Italiaanse banken verlaagd. De lagere rating heeft te maken met de verslechterde financiële situatie in Italië en het hoge schuldenrisico. Van nog eens acht andere banken is gezegd dat ze hun stabiliteit in de toekomst risico loopt. Eerder deze week verlaagde Standard Poor's de kredietwaardigheid van Italië vanwege de grote overheidstekorten. Italië ging van een A- naar een A-status. Het optreden van PVV-leider Wilders heeft gisteren op de eerste dag van de algemene beschouwingen veel losgemaakt in de Tweede Kamer. Wilders sprak in harde bewoordingen en karakteriseringen over onder meer de islam en over andere Kamerleden. Zo noemde hij PvdA-leider Cohen een bedrijfspoedel en een schoothondje. Vanuit de oppositie en vanuit de regeringspartijen kwam kritiek op zijn taalgebruik. Het werd gezien als respectloos en niet inhoudelijk. Vicepremier Verhagen zei, als het bedoeld was als humor, heeft hij de plank flink misgeslagen. Ook de VVD nam afstand van Wilders, maar fractievoorzitter Blok vindt wel dat de oppositie Wilders in de kaart speelt, door zo op zijn taalgebruik in te gaan. Gisteren kwamen de fractievoorzitters van alle partijen aan het woord over de regeringsplannen. De regeringspartijen vinden dat Rutte goed financieel beleid voert. De meeste oppositiepartijen zijn het niet eens met veel bezuinigingen. Vandaag antwoordt premier Rutte. Het weer vannacht wisselend bewolkt met wat regen of motregen. In de ochtend nog kans op een bui, vanmiddag meest droog met wat zon en 17 graden.